Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Agenten konden gisteravond niet meteen ingrijpen... toen rellende boeren door een politieblokkade braken... bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De situatie was volgens de politie zo onveilig... dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. De boerenactivisten vernielden een politieauto... en leegden een giertank in de buurt van het huis van de minister. Volgens ingewijden was de minister op dat moment niet thuis, maar haar gezin wel. Een opsporingsteam van de politie gaat naar aanleiding van de beelden op zoek naar de daders. vanuit meerdere kanten is er kritiek op het gedrag van de rellende boeren. Politiechef Willem Woelders noemt het volstrekt onacceptabel. Voorman Sjaak van der Tak van boerenorganisatie LTO keurt de actie voor 100% af. En verder willen D66 en de Partij voor de Dieren snel een debat over de verharding van de boerenprotesten. Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging steunt de aanvraag voor een spoeddebat... maar vindt dat het ook moet gaan over de manier waarop de overheid omgaat met boeren. Aruba, Curaçao en Bonaire maken zich op voor de komst van de tropische storm Bonnie... die mogelijk kan uitgroeien tot een orkaan. Curaçao heeft een avondklok aangekondigd die vanmiddag om 4 uur lokale tijd ingaat. Bewoners bereiden zich voor door massaal eten en drinken in te slaan... Op Aruba blijven de scholen donderdag en vrijdag dicht. De storm Bonnie komt komende nacht aan land en gaat vooral gepaard met veel regen. De infrastructuur op de eilanden is daar niet op gebouwd. In de jaarbeurs in Utrecht worden vannacht 200 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Daarmee moet het overvolle aanmeldcentrum worden ontlast. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt de situatie in Ter Apel extreem schrijnend. De asielzoekers worden morgenochtend vanuit de jaarbeurs naar andere opvanglocaties gebracht. Het weer, een rustige nacht, is een graad of 13. Overdag is het eerst zonnig, later wat meer bewolking, maar het blijft droog.